Clemens Peters met het NOS Journaal. Hamas zegt een vrouw en twee kinderen te hebben vrijgelaten... die werden gevangen genomen tijdens de terreuraanval op Israël. Nieuwszender Al Jazeera kreeg een video waarop te zien is... hoe de vrouw in de buurt van een hek staat... terwijl een groepje mannen wegloopt. Het is onduidelijk wat hiervan de betekenis is. Volgens de Times of Israel is de video zaterdag al opgenomen. Hamas heeft tijdens de terreuraanval naar schatting zo'n 150 Israëliërs gegijzeld. Een deel van hen werd gevangen genomen op een festival in het zuiden van Israël... waar Hamas-strijders meer dan 250 mensen doden. KLM haalt morgen geen Nederlanders op uit Israël. De repatriëringsvlucht wordt overgenomen door Defensie. De KLM zegt dat het voor de burgerluchtvaart te gevaarlijk is in Israël. Dat bleek ook uit de eerste repatriëringsvlucht vandaag. Het toestel van Defensie kon pas in Tel Aviv landen... nadat het gevaar van een raketaanval was geweken. Het toestel is inmiddels aangekomen in Eindhoven met 200 mensen aan boord. De VN-hulporganisatie in de Gazastrook vraagt zo'n 100 miljoen euro voor noodhulp de komende drie maanden. Het geld is nodig voor voedsel, medicijnen, onderdak en bescherming. De topman van de hulporganisatie spreekt van een ongekende humanitaire tragedie. Omdat in de Gazastrook aan alles gebrek is en de inwoners nergens heen kunnen vluchten. De voetbalsters van Ajax maken een goede kans om door te dringen tot de groepsfase van de Champions League. In de laatste voorronde werd FC Zurich in Zwitserland met 6-0 verslagen. Volgende week is de terugwedstrijd in Amsterdam. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase. Ook de vrouwen van FC Twente maken nog een kans. Zij speelden hun eerste wedstrijd in de laatste voorronde gelijk.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 Just imagine all the time that you have lost spending online looking for love, although you know that that's 1978 through 1983, a tomboy is what I was, young and wild, sweet virginity. Now 1985, high school made me cry, and that crazy.